Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Twee Maleisische vrouwen zijn in het openbaar gestraft... voor het aangaan van een seksuele relatie met elkaar. De vrouwen van 22 en 32 kregen... terwijl ze op stoelen vastgebonden zaten voor hun rechters... ieder zes stokslagen op de rug. Het was een straf volgens het islamitisch recht. Een Aziatische mensenrechtengroepering is geschokt over het spektakel... dat door 100 mensen werd gadegeslagen. geslagen. Tegenstanders spreken ook over een terugslag voor de mensenrechten in Maleisië. Burgemeester Bart de Wever van Antwerpen waarschuwt voor infiltratie van drugscriminelen in het Belgische bestuur. Dat doet hij in een interview met de Volkskrant. Hij wijst daarbij naar de cocaïnehandel, die volgens hem georiënteerd is op Nederland. De Wever zegt dat zijn stad kapot dreigt te gaan onder druk van de enorme criminele geldbedragen die daarmee gepaard gaan. De Antwerpse burgemeester, die ook verantwoordelijk is voor de politie... zegt dat de drugshandel de zwakste schakel zoekt. En dat is volgens hem Antwerpen, omdat de haven zo lek zou zijn als een vergiet. Prinses Laurentien vindt dat er een oplossing moet worden gezocht... voor de Armeense kinderen Hovik en Lili. Op Radio 5 zei Laurentien dat ze het eens is met Joep van het Hek. Die schreef dit weekend in zijn column dat het ongelooflijk is... dat geen enkele parlementariër een creatieve oplossing heeft... voor de twee onschuldige kinderen. De moeder van Hoek en Lily liet in het AD weten... dat de kinderen opnieuw zijn ondergedoken. Het Oertijdmuseum in Bokstol krijgt het skelet van een diplodocus in huis... Het versteende skelet van de dinosaurier die 150 miljoen jaar geleden leefde... werd al in 1993 in de Amerikaanse staat Wyoming opgegraven... maar is nooit geprepareerd. Via een bevriend Zwitsers museum komt het oeroude skelet nu naar Bokstel. Daar moeten de meeste van de ongeveer 300 botten... eerst nog uit het gesteente gepeuterd worden.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 When I find myself believing there's no place to go, when I feel the date with Superman, fly the sky just because I can. in blue. got caught up in your talent show with you panicked little bastards in your fancy dress who just Buster.